Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Vanaf vandaag mogen de niet-essentiële winkels weer open zijn tot 5 uur s middags. Een afspraak maken is niet nodig. Het kabinet maakte gisteravond ook bekend dat de sportclubs en sportscholen weer open mogen. Verder kunnen ook kappers en andere contactberoepen weer aan de slag. De horeca, musea, bioscopen en theaters moeten nog dicht blijven. In onder meer Zuid-Limburg gaan horecazaken vandaag alsnog open... uit protest tegen het beleid. De feestjes in de ambtswoning van de Britse premier Johnson... waar hij nu al twee keer excuses voor heeft aangeboden... waren eerder regel dan uitzondering. Dat zeggen bronnen tegen de Daily Mail. De vrijdagmiddagborrels bleven ook in coronatijd doorgaan. Wine Time Friday stond in de ambtswoning vast ingepland van 4 tot 7. De premier zelf was volgens de bronnen aanwezig bij een aantal feestjes... en wist dat ze tot het vaste ritueel behoorden... Op het moment van de borrel scholden in Groot-Brittannië strengere, strenge coronamaatregelen. Tennisser Novak Djokovic is in afwachting van een beslissing over zijn uitzetting... opnieuw vastgezet door de Australische Immigratiedienst. Morgen, een dag voordat hij zijn titel wil verdedigen op de Australian Open... beslist de rechter of hij mag worden uitgezet. De ongevaccineerde Servia had te horen gekregen dat een recente coronabesmetting... hem vrijstelling gaf van het strenge Australische inreisverbod... maar de immigratiedienst hield hem tegen. De ex-directeur van het Amsterdamse cultuurplatform MOAM... wordt vervolgd vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat melden NRC en het Parool. 28 mannen beschuldigen Martijn N. van ongewenst seksueel gedrag... dat soms gewelddadig van aard zou zijn geweest. Onder hen zijn 11 mensen die minderjarig waren... toen het misbruik zou hebben plaatsgevonden. Het weer. In het hele land kan het mistig zijn. Het wordt een bewolkte dag. Alleen in het zuiden is er kans op wat zon... De maximumtemperatuur ligt rond de 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A7 Horen richting Zaanstad. Tussen Purmerend en afritweide Wormer staat 4 kilometer file met bijna een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.